van der Linde met het NOS Journaal. In een referendum in Chili heeft een voorstel voor een nieuwe grondwet het niet gehaald. Een meerderheid van de inwoners stemde zondag tegen. Het referendum werd uitgeschreven na protesten tegen ongelijkheid in het land. Betogers eisten onder meer een nieuwe grondwet. Een overwegend linkscomité kwam met een zeer progressief voorstel... met onder meer het recht op gratis huisvesting en onderwijs. Met driekwart van de stemmen geteld is de grondwet met meer dan 60% afgewezen. Bij meerdere steekpartijen in Canada zijn tenminste 10 mensen om het leven gekomen. In verschillende dorpen in de provincie Saskatchewan werden gisteren mensen neergestoken. Naast de doden zijn er zo'n 15 gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen gebracht. Volgens de politie zijn er twee verdachten in beeld. Daar wordt al uren naar gezocht. Eerst alleen in Saskatchewan en inmiddels ook in de aangrenzende provincies Alberta en Manitoba. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde is gisteravond op een woning geschoten. Het is onduidelijk wie dat heeft gedaan. Volgens de politie zijn er wel sporen en hulzen gevonden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. De Universiteit van Amsterdam wil het aantal plekken voor buitenlandse studenten vanaf volgend jaar beperken, meldt NRC. Het gaat om een proef bij een aantal Engelstalige studies. Volgens de UvA kunnen Nederlandse studenten soms niet meer terecht bij populaire studies, omdat er zoveel internationale concurrentie is. Minister Dijkgraaf van Onderwijs onderzoekt nog of universiteiten een maximum kunnen stellen aan buitenlandse studenten. De UvA zegt in de krant daar niet op te willen wachten. Het weer, het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het warm voor de tijd van het jaar. Het kan landinwaarts 30 of 31 graden worden. Later op de dag trekt er vanuit het zuidwesten regen en mogelijk onweer over. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. ik lig wakker. Want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan. Want ik ben soms nog bang in het donker.